Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De chemische fabriek Chemours in Dordrecht is aansprakelijk voor de milieuschade die in de omgeving is veroorzaakt. Dat heeft de rechter bepaald. Chemours stoten jarenlang kankerverwekkende PFAS-stoffen uit. De fabrikant wist ervan, maar deed er niets aan. Begin deze maand deden omwonenden van Chemours al een massa-aangifte tegen het bedrijf. Sommige mensen zouden ernstig ziek zijn geworden door de giftige uitstoot. Een grote politieactie in Duitsland. Agenten vielen vanochtend vroeg binnen bij huizen door het hele land, vertelt correspondent Wouter Zwart. Ja, de politie was op zoek naar eh, op bepaalde plekken naar wapens, eh, maar verder naar ja, bewijsmateriaal van eh, bijvoorbeeld verboden nazistische symbolen. En ja, naar bewijzen van hun vereniging. de invallen waren bij 39 mensen die lid zouden zijn van een soort neonazistische secte. In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn allerlei winkels geplunderd door honderden. De jongeren. De groep haalde onder meer spullen uit een Apple Store en een winkel van een sportkledingmerk. De politie heeft beelden waarop te zien is dat de jongeren met bedekte gezichten en capuchons op een winkel uitrent. Iets verderop vond de politie stapels tablets en iPhones. Tot nu toe zijn zo'n 20 mensen opgepakt. En straks om twee uur staan Ajax en Feyenoord opnieuw tegenover elkaar. De klassieker werd zondag nog gestaakt en er moet nog ruim een half uur worden uitgespeeld. Feyenoord staat met 3-0 voor, vertelt sportcollega Tom van het Hek. Ajax heeft eh, veel dingen om zich zorgen over te maken. Die stand ja, die is 0-3. Daar zal wat mij betreft niet zo heel veel aan eh, meer mogen eh, moeten veranderen. Feyenoord gaat die wedstrijd gewoon winnen. Maar hoe gaan die mensen die zondag voor alle ellende zorgden in de arena... hoe gaan die zich gedragen? Komen die naar die arena? En zo ja, wat gaan ze daar dan doen? Zal ook weer heel veel politie op de been zijn. Er is straks geen nieuwe aftrap. De teams gaan verder bij het moment waarop de wedstrijd werd gestaakt. Feyenoord krijgt de bal vlak over over de middellijn En het weer nog een prima nazomerdag met wat wolken, maar ook behoorlijk wat zon bij 20 tot 25 graden.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 Het scherpe hoge zoemen van een mug. Dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vlug. Het is weer voorbij die mooie zomer zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer al niet lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven. Van haring geur vermengd met zonnebrand. Een parasol met felle de zeven. En in je kleren schuurde zacht het zand. We speelden golf en jeu de boer. We zonden zalig in een stoel. We dreven met een vlot op de rivier. We werden wekenlang verwend, maar ach aan alles komt een net. Nu zit ik met een dia's in de regen hier. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen ik heb s'nachts al lang weer mijn pyjama aan. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand. En s'morgens vissen in de zon en zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een boot en op zee het is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Pa, je dacht dat er geen einde aan kon komen voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Een seizoen van verandering, de herfst. Een betoverend seizoen dat de wereld om ons heen transformeert. Terwijl de bladeren van bomen vallen en de lucht een vleugje kou begint te krijgen, worden we herinnerd aan de vergankelijkheid van de tijd. runs away with the day. The grass that was green is now hay. the summer is over. The tumbled down in the sky. summer is over Een tijd waarin we ons terugtrekken in gezellige truien, genieten van warme drankjes en ons laten meeslepen door de melancholieke melodieën die de herfst met zich meebrengt. Laat je betoveren door de magie van dit seizoen en laat je begeleiden op een muzikale reis door de herfst. today. Toplay. Muziek voor alle seizoenen. my football on a Saturday, roast beef on Sunday. Laat deze nummers je begeleiden terwijl je de kleurenpracht van de herfst bewondert en je laat onderdompelen in de sfeer van dit betoverende seizoen. Geniet van de muzikale reis door de herfst en laat je inspireren door de emoties en het gevoel van verandering dat dit seizoen met zich meebrengt. stikt de regen op mijn zolderraam. Het ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen. Maar nu is dat verleden tijd. De regen valt bij stromen, het is een trieste dag. Want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag omdat je met mijn hart verdween vertel me regen wat je doet. Zeg, maak je tussen ons een beetje voet. Ik heb niks aan een ander, want ik hou alleen maar van haar. De regen valt bij stromen, het is een trieste dag. Want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag, omdat je met mijn hart verdween. Tel me regen wat ik voel. Maak haar hartje vurig, want ze is zo koel. Cool. Vraag beste regen aan de zon, hoe of je dat doet. Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Het ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen. Maar nu is dat verleden tijd luister naar die regenbui. Pera, pera, pera, pera, oh, oh, luister, luister, luister naar die regenbui. Pera, pera, pera, pera, oh, oh. Luister. Made in Holland. Het was twaalf uur Hallo, het wordt niet een nahoestigon. Toen iemand zei, hey loop eens mij, het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan, Kan je joren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin kerkplein. In november zag ik over de eerste keer de wind die weide door. En ik zag het gevoel, ik zag mijn hand al in uw hand. En ik doeg, loop door, loop door. Onderweg heb ik mezelf verteld, het was niet meer als een blaad dat veld. dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en s'nachts de mond. Ik kon ze woorden niet verstond, Ik doog Mirano naar mezelf. Ik doog dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid geluk in bed. Sloop ik net, kom de G op bezoek bij mij. Mijn bed is koud, mijn kamer kaal. En ik droom haar daar staan. En gij ziet zacht als dons, als vacht. En ik draai mee omhoog in. En in oren weer ik weer en droom mijn mooiste zin. te lang gewacht. Ik ging door op halve kracht. Er bleef niks meer over van dit schip. Het dreef langzaam tot een stip. Tot een puntje aan de horizon. Op een oceaan zo groot. Ik heb alles overboord gegooid. Een haven die kwam nooit was meer vroeg in Venlo, hoog die hem naar hoesten te keek me aan en ik keek al aan, van kiegels hier nou stond. Ik pego handen en ik lachte, want o oh gezicht en o oh naam. En hoe gekeken, o hoor wegstreekt toen de zon aan den hemel kwam. De dagen worden korter, de nachten langer. De kou grijpt zachtjes om ons heen. Met een warme trui en sjaal om ons lichaam genieten we van de herfst, zo sereen. De geur van natte aarde en gevallen blad. Een knisperend geluid bij elke stap. Een kop hete chocolade, een warme haard. De herfst brengt gezelligheid zonder enige klap. En terwijl de bomen hun bladeren verliezen, komt er een gevoel van rust over ons heen. De herfst, een tijd van loslaten en vernieuwen. Een seizoen dat ons betovert, keer op keer. I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. Time hurries on, and the leaves that are Turn to brown And they wither with the wind And they crumble in your hand Once my heart was filled with the love of a girl I held her close but she faded in the night Like a poem I meant to write and the leaves that are green turn to brown And they wither with the wind And they crumble in your hand I threw a pebble in a brook And watched the ripples run away and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 De songtitels brachten verschillende emoties met zich mee. Van vreugde tot verdriet, maar ze lieten allemaal zien hoe bijzonder dit seizoen kan zijn. riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and actor out on loan. Riders on the storm. There's a killer on Triple play. Triple play. Triple play. no more tears, and love will not break your heart. But dismiss your fears, get over your hill and see what you find there with grace in your heart and flowers in your hair. so full and mine so small. Well, I'm scared of what's behind and what's before. there will come a time you'll see with no more tears and love will not break your heart and dismiss your fears. Get over your hill and see what you find there with grace. Tot slot een heel kort gedichtje over deze herfst. De boom in het bos liet in de herfst alles los. Want, fluisterde hij omdaan, loslaten is nodig om sterker in het leven te staan. When it's closing time in late September And the streetlight search for shadows on my mind. When the bars all holler last call, and the moon's on her descent, I stagger towards the morning, a new day to begin, counting down to closing time. She swears my youthful glow is only hiding just beyond the borders of my mind. But these rolling hills don't bind me, they simply remind me the sun is sinking low. all I've left counting down to closing time again. Oh, darling, I've been thinking, is it selfish pride keeps a man from sharing all the tears he hides?